8 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een Nederlandse vrouw uit Rotterdam zit sinds afgelopen vrijdag in een Turkse cel... samen met haar dochtertje van vijf maanden. De vrouw is aangehouden op de luchthaven van Istanbul. Ze wordt verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie. De vrouw was voorzitter van een Koerdische vereniging in Nederland. Volgens Turkije onderhoudt die vereniging banden met de Koerdische terreurbeweging PKK. Medewerkers van het Nederlandse consulaat hebben haar inmiddels bezocht. Het ministerie wacht nu af. Buitenlandse Zaken kan en mag zich niet bemoeien met de rechtsgang in Turkije, al dus een woordvoerder. In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Juventus... heeft de Amsterdamse politie zijn handen vol aan Italiaanse en Nederlandse fans. Tot twee keer toe is in de stad een groep gewapende Italianen opgepakt. Later zijn bij de Johan Cruijff Arena Ajax-fans gearresteerd. Die reageerden woedend toen de politie met een waterkanon... de feestelijke fakkelmanifestatie uitspoot. En de leiders van de Israëlische oppositie hebben toegegeven... dat ze de parlementsverkiezingen hebben verloren van premier Netanyahu en zijn Likud-partij. Likud en de Blauw-Witte Alliantie kregen beide 35 van de 120 zetels in de Knesset. Maar Netanyahu kan makkelijker een coalitie vormen met kleine rechtse en ultra-orthodoxe partijen. De 69-jarige Netanyahu is al tien jaar premier. Als hij opnieuw een regering weet te vormen... wordt hij de langzittende premier van Israël. En Natuurmonumenten stopt voorlopig met het kappen van bomen. Uitzondering zijn bomen die vanwege de veiligheid moeten worden gekapt. Aanleiding voor de maatregel is de groeiende kritiek door de achterban van natuurmonumenten. De laatste tijd zijn er een aantal protesten geweest vanwege de bomenkap. Onder meer vanwege het kappen van 2000 bomen naast de A2... en vanwege de bouw van een nieuw ziekenhuis in Alkmaar. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Aan de grond kans op nachtvorst. Morgen is het eerst zonnig en koud. Later op de dag, vooral in het noorden en oosten, komen er wat meer wolken.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 left for a tally. You said that I mistook me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance hall in a, nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box.